Eefje kunnen met het NOS-journaal. In Parijs is zaterdag mogelijk een aanslag voorkomen. Een Belgisch stel van Iraanse afkomst is opgepakt... omdat ze s'avonds een aanslag zouden hebben willen plegen. Doelwit was volgens de Belgische autoriteiten... een bijeenkomst van een verboden Iraanse oppositiepartij. In de auto van de verdachte lagen een halve kilo springstof... en een ontstekingsmechanisme. Ook werden er vijf huiszoekingen gedaan... Een Iraanse diplomaat die werkt bij de ambassade in Wenen is opgepakt als medeplichtige. In Waalre in Brabant is een illegale geitenhouderij ontdekt. De boer heeft 1700 jonge geiten terwijl hij alleen een vergunning heeft voor het houden van andere dieren. Inspecteurs ontdekten het tijdens een reguliere milieucontrole. De provincie Noord-Brabant laat al een jaar geen nieuwe geitenhouderijen meer toe vanwege gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van geitenboerderijen meer kans hebben op longontsteking. De boer in Waalre moet zijn 1700 geiten voor 1 september ergens anders onderbrengen. Anders volgt een dwangsom van 10.000 euro per week. De Europese Commissie is een nieuwe juridische procedure begonnen tegen Polen... die mogelijk leidt tot sancties tegen het land. Vanaf morgen moeten rechters van het Poolse Hoge Rechtshof op hun 65ste met pensioen. Europa is bang dat de conservatieve regering ze wil vervangen door partijdige rechters. De Europese Commissie begon eerder om dezelfde reden al een andere procedure... waardoor Polen in theorie zijn Europese stemrecht kan verliezen. Wilco Kelderman kan niet meedoen aan de Tour de France... De 27-jarige renner van Team Sunweb is gisteren te ernstig geblesseerd geraakt aan zijn rechterschouder bij een val op het NK. De afzegging is een tegenvaller voor Tom Dumoulin. Kelderman was zijn belangrijkste helper.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 Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. así de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. came and you cut me loose. Was solo singing on my own.